Femke Wothuis met het NOS Journaal kasgeld beheren. Air France wilde dat dat bij de holding in Frankrijk zou gebeuren, maar onder meer de ondernemingsraad van KLM was bang dat het geld dan zou wegvloeien naar het verliesleidende Franse gedeelte van het bedrijf. Vandaag is tijdens topoverleg besloten dat het kasgeld in Nederland blijft. Morgen praat de Tweede Kamer over de financiële zelfstandigheid van KLM. Staatssecretaris Mansveld schrijft in een brief dat ze volop overleg voert, maar dat haar invloed met 6% van de aandelen beperkt is. Bart van U weet nu zelf ook dat hij wordt verdacht van de moord op Els Borst. Zijn advocaat heeft hem vandaag verteld dat er een DNA-match is. Van U zit nu ruim twee weken vast voor de moord op zijn zus, eerder deze maand. En zijn advocaat mag verder weinig zeggen over het gesprek met Van U, omdat hij, zoals dat heet, in beperkingen zit. Premier Rutte zegt dat hij de herdenking in Auschwitz zeer indrukwekkend vond. Volgens hem kregen alle onschuldige slachtoffers vandaag een stem in de verhalen van enkele van de laatste overlevenden. Het is vandaag 70 jaar geleden dat het vernietigingskamp van de nazi's werd bevrijd. De politie heeft in opsporing verzocht beelden laten zien van de brandstichting vrijdagochtend in het supporters home van Ajax. Op de beelden zijn twee mannen te zien bij metrostation Strandvliet en vervolgens bij de supporters home, waar rook opstijgt. De Amsterdamse politie hoopt dat iemand het tweetal herkent. FC Twente en PEC hebben de halve finales bereikt van het toernooi om de KNVB-beker. Twente versloeg in eigen huis AZ met 3-0 en eerder op de avond won PEC Zwolle in Leeuwarden met 3-2 van Cambuur. Morgenavond zijn de andere twee kwartfinales tussen Roda JC en Excelsior en tussen FC Groningen en Vitesse. Het weer dan. De nacht begint droog. Later kan er wat lichte regen vallen. Morgenmiddag gaat het enige tijd flink regenen. En daarna komt de zon even tevoorschijn.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 Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Forget him, will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. wipe your eyes, you got an old soul. Queríamos set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. So now you are safe, cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kony the made him famous.